Marijn hier van de Slam Ochtendshow. Ik wens jou een geweldig 2026, dat al je dromen uit mogen komen. En als jij nou altijd al gedroomd hebt van een reiswinner naar Las Vegas... dan moet je deze maand naar Slam luisteren... want je maakt kans op een reis naar Las Vegas voor vier personen. De gok van je leven. Hey, morgen en met één goed voornemen ben je al lekker aan de slag gegaan. Meer slam luisteren. Een uur lang in de mixmarathon. Marathon. Dit is Cyril. We were talking outside is more distinct, and it's quite obvious where your attention needs to go. and touch the sound of silence. And in the naked light, I saw 10,000 people, maybe. People talking with silence.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 whispered in the sound of silence, and in the naked light I. remix van Disturbed en Silence in zijn eigen set tot 9 uur bij Slam Cyril. Bij ons alleen maar zwaargewichten op de vrijdag mixmarathon. Toch eh, is helaas het niet goed gegaan met het uh, levende zwaargewicht. Juan Pedro Franco is met kerst is vandaag bekend geworden met 41 jaar overleden was volgens het Guinness World Records boek de zwaarste persoon in 2017. Komt hij met 600 kilo. Als je foto's van hem ziet, eh, doet dat goed voor de goede voornemens. Kan ik je wel vertellen. Oh. Marathon hier bij Slam. sexy, tell them hey. for me. Our love is a more. My baby, nothing but a dirty fucking clothes. core. Dirty fucking clothes. core. Dirty fucking clothes. core. Dirty fucking clothes. core. Dirty fucking clothes. core. Dirty fucking clothes. core. Dirty fucking clothes. core. Dirty fucking clothes. core. Dirty fucking cold core. Dit is hem, de pre-party van het weekend. Met straks om 9 uur natuurlijk gewoon Sam ook in het nieuwe jaar. Zijn vaste resident plek. Altijd meldingen van de wegen. A1 Apeldoorn, Hengelo tussen knooppunt Azelo en eh, dan richting de A35 richting Almelo. Daar is de verbindingsweg dicht door een ongeluk. Dan de A5 is nog steeds dicht tussen Hoofddorp en Amsterdam en Amsterdam richting Hoofddorp. Beide richtingen dus bergingswerkzaamheden. Een vrachtwagen is daar geschaard vanmorgen rond een uurtje of zes. Onbekend of het kwam door de gladheid, die kans is wel groot. En daardoor is de weg dicht dus op de A5 tussen Hoofddorp en Amsterdam. Beide richtingen. Dan weet ik je dat. Omrijden kan via Badhoevedorp A9, A4 en de A10. Ben je een beetje wakker deze morgen? Ik hoop het. Anders maken wij je wel wakker. Nog een leuk audiobericht, iets wat je wil inspreken voor de ganse meute die luistert. Eh, doe dat via de WhatsApp van Slam. Vind je via slam.nl of onze app. Nu Ed Sheeran in de set van Cirmel. free. Celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, you just got me feeling so with We weten dat hij al lekker aan het sporten is om het jaar goed af te trappen. En Jacqueline stuurde inderdaad een audiobericht. Allemaal de beste wensen voor, 2026. Bijna natte. En voorzichtig onderweg, want het is glad, glad, glad jongens. Overal natte sneeuw, hagel. En iedereen loopt hard te rijden, allemaal te laat uit hun nest. <laughs> Rustig rijden mensen, dan maar wat later op het ah. werk, maar wel veilig aankomen. Ah, Jacqueline is een goed mens. Dit is Slam. van Slam. Ja, dan gaat we even een vierpel af daar zo. Vijf uur vanmiddag, Mix Marathon Charts. De 15 grootste club is op een rij. Getta om vier En ook nog een audiobericht binnengekregen. Even luisteren wat er binnenkomt. Goedemorgen allemaal. We zijn vandaag onderweg naar Polen samen met Slam FM en Fortune Tips in the building. <laughs> Voor allemaal nog de beste wensen. Ach, dat is lief. Oh, let's go, zei hij. Toen dacht ik, eh, het begint er stotteren. Veel mensen zijn aan het sporten dat kan zeker met deze track. Eric Fritz en Call Me. in mijn leven. Maar eh, god, wat had ik graag even een eh, paar dagen gewoond in Tiel. 60 miljoen postcode kanjer is daar gevallen in de postcode 4001. Lekker hoor, hij Applaus voor jou, want je hebt slam aanstaan. Jordan, een uur lang Cyril in de mix. En zo meteen win je ook de jackpot met Samveld een uur lang hier. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.